Citydijkers met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een explosief gevonden in een woning. De explosieve opleidingsdienst kwam erbij en heeft het voorwerp vervolgens meegenomen. De melding van het explosief kwam aan het eind van de avond. Agenten troffen vervolgens inderdaad een verdachte situatie aan in het huis. Omliggende huizen werden vervolgens ontruimd. Nadat het explosief was veiliggesteld, konden de bewoners in Leeuwarden weer terug naar huis. NAVO-chef Stoltenberg vertrouwt erop dat Polen en Slowakije Oekraïne blijven steunen na de verkiezingen daar. In de aanloop naar de stembusgang in beide landen is de spanning opgelopen. Polen zei vorige week bijvoorbeeld geen wapens meer naar Oekraïne te sturen. En in Slowakije heeft een van de kandidaten die kans maakt op de overwinning gezegd dat hij de steun aan Oekraïne wil stoppen. Het is sinds 2010 geen enkele Nederlandse film gelukt om een groot internationaal publiek te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse Filmfonds. Nederlandse filmmakers produceerden bijna 500 speelfilms... maar niet één haalde een kwart miljoen Europese bezoekers. In vergelijking, België produceerde maar de helft van het aantal films... en daarvan wisten er 11 op Europees niveau door te breken. Het Nederlands Filmfonds wil de komende jaren inzetten op meer geld voor minder films... zodat de kwaliteit vervolgens omhoog kan. De Britse politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het omzagen van een beroemde boom in het Noord-Engelse Northumberland. Naast een jongen van 16 is nu ook een man van in de 60 opgepakt. Hij zit nu nog vast, die jongen is voorlopig weer vrij. Afgelopen donderdag ontdekten wandelaars dat de 200 jaar oude esdoorn was omgezaagd. Het gaat om de boom die te zien was in de film Robin Hood uit 1991. Waarom de boom is omgezaagd is onduidelijk.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 Zandvoort, op 106.9 FM. Ik denk nog vaak aan die mooie tijd Die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zei kom als met mij, de zit daar die de hele nacht. De bouzouki spelen.